we'll discover, yeah. Now Lord, it's a real motherfucker, yeah. bye. here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Can't afford nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda.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 De Nederlandse politie stopt binnenkort alle projecten in Suriname... vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. Dat heeft de Amsterdamse korpschef Bernard Welte namens de Raad van Korpschefs bekendgemaakt. In de verklaring staat dat de Nederlandse politie jarenlang uitstekend met het korps in Suriname heeft samengewerkt, maar dat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Boutersen is in Nederland tot 11 jaar veroordeeld wegens drugshandel. In Suriname is hij hoofdverdachte in het proces over de decembermoorden. De Nederlandse politie was in Suriname onder meer betrokken bij de training van arrestatieteams en antiterreureenheden en bij de bouw van zes politiebureaus aantal jongeren dat op straat zwerft is hoger dan tot nu toe werd gedacht. De rekenkamer ging vorig jaar nog uit van 6000 jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. De stichting Zwerfjongeren zegt nu dat het er twee tot drie keer zoveel zijn. De stichting baseert zich op gesprekken met jongeren op straat en met straatwerkers. Het gaat volgens de stichting niet om verslaafden, maar om jongeren die hun baan hebben verloren door de economische crisis... of die moeilijk contact leggen met de hulpverleners. Ook het aantal volwassen daklozen is toegenomen. Vier jaar geleden werd afgesproken dat het aantal dak- en thuislozen met 60% moest worden teruggedrongen. Dat is niet gelukt. Enerzijds doordat het aantal dak- en thuislozen groeide, maar ook doordat er steeds minder geld beschikbaar is voor hulp. Bij een explosie en een brand in een Roemeense kraamkliniek zijn drie baby's om het leven gekomen. Twee zwangere vrouwen en acht pasgeboren baby's raakten gewond. Enkele baby's liepen zware brandwonden op. Hun toestand is kritiek. Ze zijn overgebracht naar een brandwondencentrum in Boekarest. De explosie ontstond door een defect in het klimaatsysteem van het ziekenhuis. Daarna brak er brand uit op de intensive care afdeling van de kraamkliniek. Het weer vanaf bewolkt en bijna overal kans op een bui. Alleen in het noordoosten blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag bewolkt en dan regent het eerst in het midden en zuiden van het land.